lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Op een terrasje zat ik de zonne, omdat de lente zo mooi was begonnen. Ik liet een pilsje naar binnen stromen. In een flits zag ik je komen, als het klapstuk van mijn dromen. Ik wou best eens met je mee en ik dacht hey, hey, hey. Lekker, lekker ding, ding, lekker, lekker ding, ding. Lekker, lekker ding, ding, lekker, lekker ding, ding. Lekker, lekker ding, ding, lekker, lekker ding, ding. Lekker, lekker ding, ding, lekker, lekker ding, ding. Ik kon mijn ogen haast niet geloven. Ik liep het overtje ondersteboven. Die lag toen woedend in bier te zwemmen. Want ik was niet meer te temmen en mijn liefde niet te remmen. Ja, ik had maar één idee en ik riep hey, hey, hey. Lekker, lekker ding, ding, lekker, lekker ding, ding. lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Voor mij. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Blijf jij. Lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. ding ding. Ben jij lekker lekker ding ding, lekker lekker ding ding. Oh.